het was een fijne avond. En... van mijn zussen. Bam, bam, bam, bam, bam. Hey! fijne avond. van mijn zussen. Pam, pam, pam, pam, pam.